Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De stad Jenin op de bezette westelijke Jordaanover ligt onder vuur van het Israëlische leger. Volgens Israël zitten daar Palestijnse gewapende verzetsgroepen verstopt. Het is niet de eerste keer dat er invallen worden gedaan in de stad... vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Israël zegt ze willen voorkomen dat de bezette westelijke Jordaanover een derde front wordt. Dus naast Gaza en de grens met Libanon. Ehm, en daarom hebben ze vanaf het begin van de oorlog ehm, eh, veel eh, extra invallen gedaan... waarbij ze dus mensen oppakken. En bij de inval van vannacht heeft het leger ook meerdere ziekenhuizen in Jenin omsingeld. Dus ja, die invallen die worden, die gaan eigenlijk steeds verder. In Gaza is er momenteel nog altijd een gevechtspauze. En vandaag praten Israël en Hamas over het verlengen daarvan. Steeds meer ondernemers vragen financiële hulp aan. Volgens hulporganisaties kloppen er steeds vaker bedrijven aan... omdat ze de huur of de energierekening niet meer kunnen betalen. Ook hebben ze moeite met het vinden van personeel... Open zijn over je problemen met je zaak is niet makkelijk, zegt mijn economiecollega Roeland. Het is ook helemaal niet ondernemers eigen om hulp te zoeken natuurlijk. Je bent natuurlijk voor jezelf begonnen, omdat je ook trots bent van ik kan dit, ik kan het zelf gaan doen. Eh, en dan moet je dus ook vaak niet alleen maar voor leveranciers en de zakelijke partners, maar ook voor je eigen omgeving opeens toch vertellen van ik red het niet meer, ik, eh, ik kan het niet meer. Wel zijn er relatief weinig bedrijven failliet gegaan. En de marechaussee is op zoek naar een dief met een flinke buit. Een man weet in zijn eentje een lading spiksplinternieuwe iPhones te jatten. En dat ging best makkelijk. In opsporing verzocht was te zien dat hij met een vrachtwagen het terrein van Schiphol komt oprijden... en met vervalste papieren de lading meekrijgt. Hij is er die nacht vandoor gegaan met een lading met een geschatte waarde van zo'n 1,7 miljoen. Nou, daar kwam men later die ochtend achter toen de echte chauffeur met de echte papieren zich kwam melden voor de lading en die al wegbleek. Uiteraard zijn we met de vervoerder in gesprek eh, om te kijken naar de procedures, om helder te krijgen hoe het deze man gelukt is. En tot op dit moment zijn zowel de spullen als de man nog spoorloos. Het waren allemaal iPhone 15 Pro Max toestellen... en de serienummers daarvan zijn bekend bij de politie. Het weer nog vanochtend winterse buien met hagel en vooral landinwaarts natte sneeuw. In de loop van de dag wordt het vaker droog bij 1 tot 6 graden. Vanavond opklaringen en temperaturen onder nul.